Op een aandeelhoudersvergadering in Zeewolde, waar Spijker is gevestigd, was er massale steun voor de deal... Volgens de Vereniging van Effectenbezitters overweegt topman Victor Muller Spijker van de effectenbeurs in Amsterdam te halen als het niet lukt de activiteiten van Spijker winstgevend te maken. Muller zou voelen voor een dubbele beursnotering voor Saab Spijker in Londen en in Stockholm. Bij een fabriek van DSM in Waalwijk zijn tegen het eind van de ochtend chemische stoffen ontsnapt. Er ontstond een stoomwolk, zoals DSM het noemt. Er zijn volgens de brandweer geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Het stinkt wel rond de fabriek, waar bindmiddelen voor verf en lak worden gemaakt. Het kabinet praat opnieuw over Afghanistan. Vicepremier Bos zei gisteren dat hij met minister Verhagen wil praten over de gang van zaken rond een brief... waarin de NAVO Nederland vraagt langer in Oeruzgan te blijven. Volgens Bos heeft de Partij van de Arbeid vorige week intern al laten weten dat het verzoek in de brief niet bespreekbaar was. Hij begrijpt niet hoe het kan dat er dan toch nog zo'n brief binnenkomt. Normaal gesproken komt zo'n verzoek er pas als duidelijk is dat het ook wordt ingewilligd. De Amerikaanse oud-president Clinton is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij werd gisteren opgenomen omdat hij klaagde over pijn op de borst. Hij werd geopereerd en kreeg stents in twee aderen. Stents zijn buisjes die de ader openhouden. Hij herstelt goed en volgens een cardioloog kan Clinton maandag weer aan het werk. Clinton is speciaal gezant voor de VN voor hulpverlening aan Haiti... in verband met de aardbeving in het land. Het weer bewolkt, maar ook hier en daar zon. In Zuid-Limburg een kleine kans op lichte sneeuw. Temperatuur ligt tussen min 2 graden in het oosten en plus 2 graden in het westen. Morgen is het overwegend bewolkt. Het wordt dan ongeveer 1 à 2 graden.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 20e jaargang alweer van de lijst van Europa. Aflevering 6 daarvan. Vandaag 12 februari alweer van 2010. Deze week bestaat de lijst uit 15 stijgers, 2 zittenblijvers, 20 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Ik denk dat ook drie platen natuurlijk uit de lijst verdwenen zijn. Daniel Meriwether, Impossible. Na 12 weken verdwijnt hij uit de lijst. Mando Diao met Gloria na 14 weken. En Edward Maya Stereo Love na 17 weken ook verdwenen uit de lijst van Europa. Snelstijger deze week die is in handen van Robbie Williams. De Morning Sun eh, gaat 9 plaatsen omhoog. Rihanna met Russian Roulette die zakt er 10 en is daarmee de snelste daler van deze week. Langs genoteerd is net als vorige week weer Whitney Houston. Million Dollar Bill staat ondertussen alweer 19 weken lang in de lijst van Europa. Vorige week stond zij nog op nummer 34 met die plaat. Deze week zak ze naar 38. De laatste plek die is deze week voor 30 Seconds to Mars, de Kings and Queens. Acht weken staan ze in de lijst van 37, zakken ze naar nummer 40.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 Die komen dan tegen op nummer 37. Van deze dame kwam op 5 januari het debuutalbum uit. Animal. En daarop stond onder andere de wereldhit TikTok. In heel eh, Europa stond ze minimaal in de top 10, dus dat had ze aardig voor elkaar. Een andere single die op die eh, cd staat, dat is Bla Bla Bla. die wordt ook nog eens als eh, tweede single uitgebracht. Het is weer een beetje van hetzelfde, maar blijkbaar is Europa Keisha nog niet helemaal zat.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 Het was de single die de Amerikaanse band toen in 2001 wereldwijd op de kaart zette. Het verdiende twee Grammys en bereikte de derde plaat in de Nederlandse top 40. Top 10 iets heeft de band uit San Francisco daarna nooit meer gehaald. In Nederland hebben ze zelfs geen één notering meer in de top 40 gehaald. Toch verkochten de vier albums die Train uitbracht allemaal wel weer erg goed. Een echte albumband dus. Een nieuwe single van hun hoorde je Hey Soul Sister. Het is de eerste single van het nieuwe album Save Me San Francisco. Wat op 27 oktober al eh, uit is gekomen. En nu dus pas als officiële single eh, wordt uitgebracht. Op nummer 34 kwamen ze nieuw binnen. Daarvoor duurde de nieuwe zing van Keisha, de Bla Bla Bla. Dus stond op nummer 37. Twee platen zitten daartussen. Eén is er van Beyoncé en heet Radio. En anders is van Drag, The Best I Ever Had. En Bad Romance, dat is de single van Lady Gaga. Deze week zak ze van 28 naar 33. Dat doet ze alweer in de twaalfde week dat ze in de lijst staat. de dame die alweer met drie platen erin staat. Robin Rihanna Venti, zoals ze voluit heet. Maar wij kennen haar gewoon als Rihanna. Je hoorde de single Root Boy die eh, binnenkomt op nummer 32 deze week. Op nummer 40 vinden we dan 30 Seconds to Mars. De Kings en Queens staan alweer 8 weken in de lijst. Zakken drie plaatsen van 37 naar de laatste plek toe. JC, The Empire State of Mind, 15 weken in de lijst van 36 naar 39. Whitney Houston, de Million Dollar Bill. 19 weken alweer in de lijst. Zak van 34 naar 38. Keisha Bla Bla Bla, nieuw binnen op 37. Beyoncé met Radio, 16 weken in de lijst. Zak het van 30 naar 36. Drag the Best I Ever Had zakt 4 plaatsen naar 35. Dat alles in zijn 13e week alweer. Train met Hey Soul Sister komt nieuw binnen op 34. Lady Gaga Bad Romance, 12 weken in de lijst. het van 28 naar 33. Rihanna met Root Boy, die eh, nieuw binnen op nummer 32. En dan nog een keer Rihanna nu met Russian Roulette. 14 weken in de lijst en van 21 zakken naar 31. Nummer 30 is er dan voor eh, Britney Spears met 3 zakken van 26 naar eh, nummer 30. 14 weken lang alweer in de lijst van Europa. En 29 die is er voor Timbaland. If We Ever Meet Again staat in zijn derde week alweer van 33 omhoog naar 29. Timberland, If We Ever Meet Again. ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag blijft het de hele dag droog en vooral vanmiddag zien we ook nog even geregeld de zon. De wind waait uit de noordoosten en is duidelijk aanwezig. De temperatuur stijgt naar waarde rond het vriespunt, maar in combinatie met die stevige noordoostelijke wind voelt het vandaag een stukje kouder aan. Vanavond en de komende nacht hebben we dan weer een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en bij een tot matig afnemende noordoostelijke wind daalt de temperatuur naar waardes tussen de min 3 en min 6 graden. Morgen zijn er weer flinke periodes met zon en het blijft ook dan droog. De wind werd uit het noordoosten en de temperatuur stijgt in de middag naar maximaal 2 graden boven het vriespunt. Zaterdagnacht is het vrij helder en gaat het overal in de regio weer vriezen. Minima liggen tussen de min 2 en min 4 graden. Er waait een overwegend matige noordoostelijke wind. Zaterdag zijn er wolkenvelden, maar zo nu dan is er ook wat ruimte voor de zon. Het blijft dan weer droog en een noordoostelijk windje steekt weer de kop op. De temperatuur stijgt naar 1 graden boven het vriespunt. Zaterdagavond, zondagnacht hebben we dan weer de afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en een meest matige noordoostelijke wind. De temperatuur daalt naar waardes van de min 5 graden weer. Zondag zijn er flinke periodes met zon en ook dan blijft het de hele dag droog. AMB meldt op dit moment helemaal geen files. Wel heb ik een waarschuwing voor je, want in Haarlem op de Prins Bernhardlaan, daar wordt je snelheid gecontroleerd.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 Dit is 20 jaar ZFM. somebody's hand. I don't like to hurt. van David Guetta, One Love. Elf weken lang alweer in de lijst van Europa. Vorige week nog op 24, deze week zak naar 26. En voor de dame die bekend werd met haar single Love Story. heb ik het over Taylor Swift met haar single Today Was A Fair Tale. Vorige week kwam zij daarmee nieuw win op 35. Deze week gaat ze omhoog naar 28. En Owl City met Final Twilight staat alweer drie weken nu in de lijst van Europa.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 Twee weken lang alweer in de lijst van Europa. Vorige week stond hij nog op nummer 32. Deze week gaat hij omhoog naar 23. daarvoor hoorden we ook nog eh, de All City. Final Twilight. Derde week voor hem van 29 omhoog naar 25. Mocht je nou via Text TV aan het kijken zijn, kanaal 45, dan kun je gelijk het laatste nieuws van Zandvoort zien. En kun je meteen horen wat de 40 beste platen zijn van Europa. Er stond daar een klein stukje over iets eh, dat er straks een live uitzending is tussen 5 en 7.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 Vorige week op 27, deze week naar nummer 20. Op nummer 30 Britney Spears met Tree. 14 weken in de lijst van 26 zakken naar nummer 30. Timbaland If We Ever Meet Again gaat vier plaatsen omhoog in zijn derde week alweer. Taylor Swift Today Was a Fairy Tale. Twee weken in de lijst van 35 gaat ze omhoog naar 28. September, Because I Love You, 13 weken in de lijst van 23 zakken naar 27. David Guetta, One Love, zakt 2 plaatsen naar 26. Dat alles alweer in de 11e week voor hem. Owl City Vandal Twilight van 29 omhoog naar 25 in de derde week. Dat zal weer in de lijst genoteerd staan. De Black Eyed Meet Me Halfway. 16 weken lang in de lijst van 17 zakken naar 24. Robbie Williams Morning Sun. 2 weken in de lijst van 32 gaat hij omhoog naar 23. Jamie Collum, Don't Stop the Music in zijn derde week van 27 omhoog naar 22. En dan nog een keer Jamie Collum, maar dan met I'm All Over It. 10 weken in de lijst zakt van 18 naar 21. Owl City met Fireflies eh, zakt 6 plaatsen in de eh, tiende week alweer. Van 14 zakken ze naar nummer 20. Nummer 19 die is er dan voor eh, Melanie Fiona. It Kills Me. Vier weken lang staat ze daar alweer in de lijst van Europa. Vorige week nog op 25. Deze week gaan er zes plaatsen vanaf en komt ze terecht op nummer 19. En dat zal de laatste zijn tot aan het nieuws van 4 uur. En na het nieuws dan zijn we nog even terug en dan gaan we nog even op zoek naar de nummer 1 van Europa. En de vraag is of dat dezelfde is als vorige week. Houdt Sheryl Cole de bovenste positie vast? Komt Timbaland in de buurt? Rihanna misschien? IAS met replay was ook hard onderweg. We zullen het zien even voor de klok van 5 uur. Nu eerst nog de nummer 19. Melanie Fiona, It Kills Me.